een keertje echt goed raak geweest. We zaten wat te drinken, maar het werd al gauw groot feest. Nu lig ik in bed te draaien, visioenen in mijn hoofd. Van mijn schone moeder die mij steeds van mijn vrijheid heeft beroofd. Wat zie ik me kussen. Nee, het lijkt er wel of het praat. Een engeltje dat zegt, luister naar mijn goede raad. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat je eigen maar helemaal gaan. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast achteraan, Laat die fles nou maar eventjes staan. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast achteraan, Laat je eigen maar helemaal gaan. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat die fles nou maar eventjes staan. problemen zomaar opgelost. Nu is het zondagmiddag, maar ik ben alweer de klos. Mijn schoonmoeder weer op visite, zoals elke dag. Een goede reden dat ik een glaasje extra drinken mag. En ik denk me kussen als ik even liggen ga. Dat engeltje dat zegt, luister naar mijn goede raad. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat je eigen maar helemaal gaan. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat die fles nou maar eventjes staan. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat je eigen maar helemaal gaan. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat die fles nou maar eventjes staan. En de mensen, alle lieve mensen. ijskast achteraan, Laat je eigen maar helemaal gaan. Gooi je schoonmoeder uit de raam en de ijskast achteraan, Maak die fles nou maar.